7 uur. Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Kinderen die jeugdzorg nodig hebben, moeten lang wachten. Gemiddeld 10 maanden, zegt stichting Het Vergeten Kind. En dat is veel te lang voor een kind dat bijvoorbeeld wordt mishandeld of verwaarloosd. 10 maanden wachten op hulp in je jonge leven, dat is natuurlijk onacceptabel. Je jeugd is de periode waarin je je volop ontwikkelt. En deze ja, kinderen die hebben ermee te maken dat hun leven onhold staat. Maar erger nog, in die periode worden hun problemen alleen maar groter. Kinderen worden onzeker en krijgen het gevoel dat ze niet goed genoeg zijn om geholpen te worden. Volgens de stichting is de wachttijd bij jeugdzorg de laatste tijd alleen maar langer geworden. Eén kind moest zelfs twee jaar en drie maanden wachten op hulp. De brandweer in het Noord-Hollandse Zwaag heeft een druk nachtje achter de rug. Rond half drie moesten ze erop uit omdat er een auto in de fik stond onder een carport bij een woning. Acht huizen zijn ontruimd. Inmiddels is het vuur onder controle, maar mensen in de buurt moeten wel nog ramen en deuren dicht houden. Als je straks weer hele avonden in een restaurant mag zitten, is er meer keuze dan voor de coronacrisis. Volgens de Telegraaf zijn er nu zo'n 55.000 horecazaken in ons land. En dat zijn er 2000 meer dan voor de pandemie. Er ligt 10.000 euro klaar voor degene die meer weet over de overvallen op onder meer Niki de Jager en René van der Grijp. Ze werden vorig jaar door gewapende mannen overvallen in hun huizen. Het ging er soms heftig aan toe, zegt de politie. Bij verschillende slachtoffers is er gebruik gemaakt van eh, messen en van vuurwapens. Er is gedreigd om op mensen te schieten en sommige van de slachtoffers die zijn ook echt mishandeld. Nou, u kunt zich voorstellen dat dat echt enorm traumatisch is. En het is al moeilijk genoeg om dan over zoiets heen te komen. Maar zeker ook als iemand iedereen dan ook al eh, extra op je let. Een deel van de bende zit al vast, maar de politie denkt dat er nog meer mensen bij betrokken waren. Het weer, het is opnieuw zonnig en warm, zeg maar gerust heet. Met later op de dag wel wat stapelwolken. Het wordt 23 graden in Leeuwarden en 27 in Maastricht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 Keep your glass filled up, I feel no pressure. Cause tonight it's alright. If you're feeling lucky, might find yourself somebody tonight, yeah. Wanna just set it off, think it off. Get onto the dance floor, yeah. Stand up. DJ's on the mic and the crowd is hype. Everybody's on the floor cause the vibe is right. Ladies shaking it up, getting down. Fellas with the hands up. And you can tell this jam is straight off the hook tonight. And there ain't nobody in it looking to fight. Trying to mess this up, cause we all came here to party tonight. Started, everybody's out on the floor, yeah. Just party on, party on. We all came here to party. Stand up, everybody. make our way up to the door.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 Russische criminelen zitten mogelijk achter de cyberaanval... op 's werelds grootste vleesverwerker, het Braziliaanse JBS. Dat heeft het bedrijf aan de Amerikaanse regering laten weten. Door de aanval liggen slachterijen sinds maandag stil. De Amerikaanse president Biden heeft vergunningen opgeschort om te boren naar olie en gas in een natuurreservaat in Alaska. Zijn voorganger Trump had die vergunningen in de laatste dagen van zijn presidentschap in januari nog verkocht. Het weer, het wordt 23 tot 28 graden met veel zon, maar later ook wat stapelwolken. En vanavond neemt in het zuiden de kans op een bui toe.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 You didn't see the signs Were blinded by the lights You lost where you came from We're not so different We grew up wanting more But I found it easy Cause I left my morals at the door You took an honest heart And watched it fall apart You lost before you started heart days of young, I run for cover.